moet met het NOS Journaal. De ruim 100 huizen op september werden beschadigd door orkaan Irma... moeten in augustus zijn gerepareerd. Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer... dat het herstel voortvarend is opgepakt... om het nieuwe orkaanseizoen voor te zijn. Uit een inventarisatie blijkt dat er nog wel veel problemen... op Sint-Eustatius moeten worden opgelost. Zo moet het 40 kilometer lange wegennet worden gerenoveerd. Zijn de telefoon- en internetverbindingen slecht en ligt de economie op zijn gat doordat het toerisme is weggevallen. Noord-Korea wil later dit jaar ook een top met Rusland houden. Dat heeft Kim Jong-un afgesproken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... die onverwacht op bezoek was in Pyongyang. Kim en Lavrov bespraken de top tussen Noord-Korea en de VS... die ondanks een eerdere annulering toch op 12 juni plaats lijkt te gaan vinden... Kim zei tegen de Russische minister dat hij zich blijft inzetten voor de nucleaire ontwapening van beide Korea's en dat hij hoopt dat de relatie met de VS stap voor stap beter zal worden. De grootste zoetwaterparel ter wereld heeft bij een veiling in Den Haag 320.000 euro opgeleverd. Iets minder dan verwacht. Een Japanse handelaar heeft de parel gekocht. De verkoop was snel beklonken. Binnen anderhalve minuut was de veiling voorbij. De parel met de naam De Slapende Leeuw is zo'n 300 jaar oud en komt oorspronkelijk uit China. Bondcoach Ronald Koeman noemt het 1-1 gelijkspel bij de oefeninterland tegen Slowakije gisteravond leerzaam. Volgens Koeman weet Oranje nu hoe het niet moet. De Slowaken kwamen in Trnava al na acht minuten op voorsprong. De gelijkmaker werd in de 59ste minuut gemaakt door Quincy Promes. Het weer vannacht is het droog en kan lokaal een mistbank ontstaan. Minima liggen rond de 17 graden. Overdag zijn er vooral in het oosten opnieuw regen- en onweersbuien. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Dit was het NMS Journaal.